En het aantal meldingen daarover is 80% hoger dan vorig jaar. Deze buurtregisseur in Enschede, waar op een plein sinds corona vaak meer dan 100 jongeren hangen, snapt dat wel. Het is natuurlijk wel lastig als hier 120 mensen staan, om je hier op een normale manier laat maar zeggen, te bewegen. Als je met je hondje hier, eh, hier uh, langs loopt, dat kan wel eens bedreigend overkomen. Maar de toename van het aantal meldingen is volgens deze jongerenwerker zo duidelijk als wat. Corona en verveling. Ouders oh, zijn thuis aan het werk. Ja, dat zorgt voor, zorgt voor spanningen. En op een gegeven moment ga je gewoon eh, na het avondeten ga je naar buiten. En ja, dan zoek je een uitlaatklep. En een heel goed. Vanaf morgen moeten alle reizigers uit Nederland naar Spanje een negatieve PCR-test laten zien... die binnen 48 uur voor aankomst is afgenomen. Dat was 72 uur. De kleurcode van Spanje is deels geel en deels oranje. Als je terugkomt van de Canarische eilanden of de Balearen hoef je niet in quarantaine en niet te testen. Max Verstappen is vanwege een klapband uitgevallen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij moest na 47 rondjes de race verlaten. In het zicht van de finish strandde hij. Richting de overwinning was hij aan het racen. Verstappen blijft ondanks dat wel leider in de WK-stand... door een grote fout van zijn concurrent Hamilton vandaag. De drukte in de dierenpensions neemt toe, nu het erop lijkt dat we een zomer tegemoet gaan zonder al te strenge coronaregels. Dat merken ze goed bij dit dierenpension in Olst in Overijssel. Dat was vorig jaar eigenlijk net zo. Ik bedoel, in juli vorig jaar kon, eh, kon er ook weer eh, meer in Nederland. En dat was ook een moment dat heel, veel, eh, heel snel eh, de, de, onze hokken vol zaten. Rob heeft plek voor 52 honden en 40 katten. Maar al die dieren komen soms ook voor één dagje. Nou, als je thuis werkt moet je voorstellen, dan heeft nog die hond de aandacht nodig. En mensen die willen gewoon hun werk dan af kunnen maken. En zeggen van nou laat maar lekker een dagje, heb ik ook rust en de hond die heeft een leuke dag. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar 7 graden. Morgen zonnig, 24 graden.